Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet heeft dingen over de toeslagenaffaire expres achtergehouden. Dat zegt RTL Nieuws. Na gesprekken met mensen die mee konden lezen in geheime notulen van vergaderingen. Er zou onder meer in staan dat het kabinet sommige kritische Kamerleden... zoals Pieter Omtzigt maar vervelend vond... en dat ze op sommige vragen vanuit de Kamer geen antwoord hebben gegeven. En daardoor is nog steeds niet duidelijk wie op welk moment wist van de toeslagenaffaire. Inwoners van Ermelo zijn niet blij met hun nieuwe dorpsgenoten. De kinderen van het gezin die werden door hun vader vastgehouden op een boerderij... tot ze twee jaar geleden werden ontdekt. De gemeente Ermelo heeft ze daarna geholpen aan een huis, zegt de burgemeester. En we hebben gezegd, en dat doen we in een overleg met Openbaar Ministerie, Politie en Gemeente... Eh, daar waar de situatie van deze eh, jonge mensen verandert, zijn we erbij, houden we het nauwlettend in de gaten. En dat was de komst van de vader toen hij eh, niet meer vast zat. Inmiddels is die vader, Gerrit-Jan van D., dus ook in Ermelo komen wonen. En dat vinden veel inwoners niet fijn, omdat hij wordt verdacht van kindermisbruik en mishandeling. En volgens de Telegraaf gaat hij samen met een bevriende klusjesman de deuren langs om met mensen te praten. De Indonesische marine is op zoek naar een vermiste onderzeeër. Het schip was op een trainingsoefening met torpedo's en zou contact leggen om de resultaten door te geven, maar dat is niet gebeurd. er gaan al verhalen rond over wat er gebeurd kan zijn, zegt onze correspondent. Het zou bijvoorbeeld om 53 eh, vermisten gaan, alleen eh, dit schip eh, van Duitse makelij zou oorspronkelijk maar voor 34 opvarenden bedoeld zijn. Dus ja, daar zou een probleem kunnen zitten. Een marinecommandant denkt dat het schip veel dieper is gegaan dan eigenlijk de bedoeling is. En veel mensen willen wel weer eens aapjes en olifanten kijken. De Field Lab testdag in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is vanochtend in no time uitverkocht. Er waren 4000 kaarten, en die waren binnen 20 minuten verkocht. Er zouden drie testdagen zijn, maar dat kreeg de dierentuin niet geregeld. En daarom is het er nu dus maar één. Het weer. Op steeds meer plekken merk je dat het harder begint te waaien en dat het daardoor ook wat afkoelt. Morgen is het ook duidelijk wat minder warm dan de afgelopen dagen, al is er ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in onze regio.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 Een man van 20 is veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in een gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen, waarbij een man van 19 uit Rotterdam om het leven kwam. Degenen die direct verantwoordelijk zijn voor zijn dood moeten nog worden berecht. En de omstreden Super League lijkt van de baan nu de lijst van voetbalclubs die niet meer mee willen doen aan de Europese topcompetitie steeds langer wordt. 9 van de 12 deelnemers zijn afgehaakt, alleen Juventus, Real Madrid en Barcelona zijn er nog bij.